Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De KNVB heeft deze maanden is het aantal melkkoeien met 40.000 afgenomen. Slachterijen draaien over uren en ook worden meer koeien geëxporteerd. Veel boeren maken gebruik van de stoppersregeling. Ze krijgen subsidie als ze hun bedrijf beëindigen. De eerste inschrijfronde werd vanwege de enorme belangstelling vroegtijdig gesloten. In mei komt er een tweede ronde. Verwacht wordt dat het aantal melkkoeien dit jaar met 160.000 afneemt. Nederland wil zo weer aan de Europese mestnormen voldoen. De CDU van bondskanselier Merkel is de duidelijke winnaar van de regionale verkiezingen in Zaarland. De christendemocraten krijgen ruim 40% van de stemmen. De SPD leidt een gevoelig verlies, ondanks de populariteit van de nieuwe partijleider Martin Schulz. Zijn partij blijft in Saarland steken op nog geen 30 procent. Als derde eindigt de partij Die Linke met een kleine 13 procent. De rechtspopulistische partij Alternatieve vuur Duitsland krijgt ruim 6 procent. De Groenen verdwijnen uit het parlement in Saarland. Ze haalden de kiesdrempel niet, evenals de liberale FDP. Het weer, het is droog. In het noorden kan nevel of mist ontstaan. Minima vannacht tussen 1 en 5 graden. Morgen is het in het noorden eerst grijs. Verder is er volop zon en het wordt 14 tot 17 graden. Dinsdag stijgt de temperatuur tot lokaal 20 graden. Dit was het NOS Journal.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 We beginnen met Crystal Line Dream. Dat is een groep, groep mensen natuurlijk. Ehm, die helemaal nieuw is in dit programma. Ja, en hun album Alchemie, dat is het, het laatste. Ze hebben er een stuk of zes gemaakt uit mijn hoofd.